Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Europese leiders kijken positief terug op de gesprekken met president Trump in het Witte Huis. Concrete afspraken zijn er nog niet, maar er zou overeenstemming zijn over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Of en hoe de VS daaraan meedoet is niet duidelijk. De details moeten de komende dagen nog worden uitgewerkt. Ook president Zelensky vond het een goed overleg. Hij heeft lang met Trump gesproken over grondgebied... En hij herhaalde dat hij echt vrede wil en niet alleen een pauze in de oorlog. President Trump zegt dat hij een ontmoeting voorbereidt... tussen de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Daarna zal er volgens hem een gesprek volgen met de twee waar hij zelf ook bij is. Trump wil dat nog deze maand realiseren. Een locatie is nog niet bekend. Zelensky bevestigt de plannen en is klaar voor elke vorm van gesprek... Het Kremlin heeft alleen gezegd dat de onderhandelingen tussen delegaties opgeschaald kunnen worden. De Franse president Macron vindt dat er zwaardere sancties tegen Rusland moeten komen als de onderhandelingen mislukken. Hij heeft grote twijfels of Poetin de oorlog wel wil beëindigen. Vorig jaar was het dodelijkste jaar ooit voor hulpverleners. In 2024 werden 383 hulpverleners gedood. Dat meldt UNICEF op basis van cijfers van de VN. E de meeste doden vielen in de oorlogen in Gaza en Soudaan. UNICEF ziet ook dat overheden ook steeds vaker geweld gebruiken tegen hulpverleners. Dat is verboden onder internationaal humanitair recht. De organisatie vreest dat in dit jaar nog meer slachtoffers vallen onder hulpverleners als er niet wordt ingegrepen. Ook in Nederland is iemand besmet geraakt met de listeria-bacterie door het eten van kaas. Dat meldt de Europese Gezondheidsdienst. Vorige week werd bekend dat twee mensen in Frankrijk daaraan zijn overleden. De herkomst van de besmetting in Nederland wordt nog onderzocht. Het weer. Vandaag overal zon met nauwelijks bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden van het land.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 that dream where you're walking naked down the street and everyone just stares. Do you ever feel so deep? let you speak your mind. You put others straight to sleep. You wonder go downstairs to start your day, but your car's not there.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 Europese leiders kijken positief terug op de gesprekken met president Trump in het Witte Huis. Concrete afspraken zijn er nog niet, maar er zou overeenstemming zijn over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. De details daarvan moeten nog worden uitgewerkt. President Trump zegt dat hij een ontmoeting voorbereidt tussen Poetin en Zelensky. Daarna moet er nog een bijeenkomst volgen waar hij zelf ook bij aansluit. Trump wil het gesprek nog deze maand houden. Of Poetin eraan meewerkt, valt nog te bezien. In 2024 werden wereldwijd 383 hulpverleners gedood, meldt UNICEF. Daarmee was het vorig jaar het meest dodelijke jaar voor hulpverleners ooit.